Goedemorgen, ik ben Hanneke. Dit is het nieuws van NOS op 3. Het gaat heel goed met de bestrijding van HIV in Amsterdam. Vorig jaar kregen maar negen mensen het virus dat aids kan veroorzaken. Het AIDSfonds heeft er de laatste jaren veel voorlichting over gegeven... en mensen gebruiken steeds vaker een condoom. Dat hielp een beetje, maar door de preppil ging het aantal besmettingen pas echt omlaag. Mensen die geen HIV hebben toegang geven tot een pil die voorkomt dat je HIV oploopt... ja, dan is er niet één magic bullet eigenlijk... maar hebben we gewoon heel hard gewerkt aan allerlei verschillende oplossingen... die voor verschillende mensen werken. Eh, en met die laatste, eh, die HIV-preventiepil erbij, zien we nu echt dat het kan. Dat je dus een einde aan HIV en AIDS kan maken. Voor de rest van Nederland zijn nog geen cijfers bekend... maar de verwachting is dat het daar ook de goede kant op gaat. In de rest van de wereld gaat het een stuk minder. In zeker 40 landen neemt het aantal HIV-gevallen juist toe. Louis van Gaal gaat definitief niet bij Ajax aan de slag. Hij was in beeld om de club te redden. Gisteren werd directeur Sven Mislimvat ontslagen na de dramatische seizoenstart. Van Gaal zegt dat hij vanwege zijn gezondheid niet aan de klus wil beginnen. Hij wordt behandeld aan prostaatkanker. In gevangenis in Italië is een bekende maffiabaas overleden. Matteo Messina Denaro leed aan kanker en lag al in coma. Hij was 30 jaar op de vlucht, maar werd begin dit jaar opgepakt. Hij was veroordeeld tot levenslang, onder meer vanwege meerdere moorden en een bomaanslag. En na maanden staken hebben de scriptschrijvers in Hollywood eindelijk een deal met de studio's. De schrijvers wilden meer geld en betere afspraken over het gebruik van kunstmatige intelligentie voor het schrijven van teksten. Het gerommel is nu nog niet voorbij, want de acteurs die staken nog steeds. Dus de nieuwste Mission Impossible of Gladiator 2... die lopen vertraging op, zegt deze journalist. Daar kunnen we nog wel even wat langer op wachten... want ook als ze morgen aan het werk zouden kunnen... dan duurt het nog wel even voordat wij allemaal nieuwe producties te zien krijgen. En vooral het feit dat de acteurs nu nog aan het staken zijn... omdat ze nog geen deal hebben. Zij houden nu nieuwe producties of lopende producties... en promotie van bestaand werk nog op. Dagelijkse shows zoals The Tonight Show gaan waarschijnlijk wel weer snel beginnen. Het weer in de ochtend wat bewolkt, in het westen kans op wat regen. In de middag op steeds meer plekken zon, dan maximaal 23 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam staat 9 kilometer file tussen Hoogmade en Nieuw-Vennep. De vertraging is 20 minuten. De gladheid op de A10 Watergraafsmeer, de Nieuwe Meer bij de Koentunnel. 6 kilometer file, 10 minuten vertraging. A44 Den Haag-Amsterdam tussen Afrit Noordwijkerhout en Knopenburgerveen. 25 minuten vertraging, 7 kilometer file. Op de N702 Almere Stad richting Almere de Vaart.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 Shake that the city I've seen none. Hey, I know you wanna party. the way your body looking, let me really feel naughty. Cutie, cutie, make sure you move your booty. Shake that titty, now the city I've seen none.